uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee kinderen van een Belgische jihadiste zijn aangekomen in België. De meisjes van 2 en 4 zijn geboren in Syrië... waar hun moeder zes jaar geleden naartoe was vertrokken. Hun vader, een IS-strijder, kwam in Syrië om het leven. De moeder vluchtte naar Turkije en zit daar nog in de cel. Een Belgische rechter bepaalde onlangs dat de regering... Belgische IS-kinderen moet terughalen... en vanmiddag vlogen de twee vanuit Turkije naar Luik. De oma van de meisjes is dolblij dat haar kleinkinderen nu in België zijn. Ze weet nog niet of ze voor de kinderen mag zorgen. Als Groot-Brittannië eind maart zonder deal uit de EU stapt... komt er voor Nederlandse burgers en bedrijven een fiscale overgangsregeling. Nederlanders die in Engeland wonen houden dan bijvoorbeeld nog een jaar lang... recht op hypotheekrenteaftrek in Nederland. Ze hebben zo meer tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Staatssecretaris Snel zegt dat het nu voor veel mensen moeilijk is zich voor te stellen... wat er allemaal verandert in een no-deal scenario. Het aantal doden van de lawines gisteren in de Italiaanse Alpen is opgelopen tot negen. Er vielen zeven doden in de Aosta-vallei, één in Lombardije en één in Bolzano. Ze waren allemaal buiten de piste aan het skiën. Er wordt ook nog iemand vermist. Het aanhoudende lawinegevaar maakt de zoekactie extra moeilijk. De vlag die de Amerikanen op die day bij zich hadden... is vanaf nu te zien in de Kunsthal in Rotterdam. De vlag wapperde in 1944 op het eerste landingsvaartuig... waarmee de Amerikanen in Normandië aan land gingen. Hij is sinds 2014 in bezit van een Rotterdamse kunstverzamelaar... die er ruim 450.000 euro voor betaalde. Vanmiddag werd de vlag met een kolonne van militaire voertuigen... naar de Kunsthal gebracht, waar hij de komende twee weken te zien is.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 I must not fall. Uh, this is the moment, the greatest moment. weet niet wat is gebeurd. We gaan super dik deze dag. Alle vrouwen willen dik deze dag. We gaan viraal met de clip deze dag. Schat je drinkt dat je scheid hebt.